Werkgroepen inventariseren hoe de komende jaren 35 miljard euro kan worden bespaard. Maar Hamer wil een uitzondering voor onderwijs, ook al hebben de coalitiepartijen afgesproken dat geen enkel onderwerp taboe is. Nadat de motie zonder steun van de PvdA was afgewezen, noemde D66-leider Pechtold de uitspraken van Hamer verkiezingsretoriek. PvdA zegt dat de motie om niet op onderwijs te bezuinigen werd afgewezen omdat die ambitieloos was. De provincie Noord-Holland gaat bankieren bij het Rijk. Het is voor het eerst dat een lagere overheid dat doet. Noord-Holland stort een miljard euro in de schatkist en dat betekent feitelijk dat het ministerie van Financiën de kas van de provincie gaat beheren. Dat is voor de provincie eenvoudiger en ook minder riskant. Noord-Holland stalde in het verleden geld bij onder andere een IJslandse bank en verloor daardoor 78 miljoen euro. Voor het Rijk is het schatkistbankieren ook voordelig, omdat het dan minder geld op de kapitaalmarkt hoeft te lenen. Minister Bos gaat daarom ook andere lagere overheden benaderen om bij de schatkist te bankieren. Begin vorig jaar zijn er weer meer jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terechtgekomen. Dat heeft minister Klink van Volksgezondheid op verzoek van de Kamer laten uitzoeken. In de eerste zes maanden van 2009 werden 184 jongeren opgenomen. Als die trend zich het hele jaar heeft voortgezet... is er sprake van een kwart meer ziekenhuisbehandelingen dan in 2008. Uit de cijfers blijkt dat meisjes net zo vaak met alcoholvergiftiging worden opgenomen als jongens. De meeste alcoholslachtoffers hebben tussen de 10 en de 15 drankjes op... en zijn ongeveer drie uur echt buiten bewustzijn. Het werkelijk aantal coma-zuipers is volgens de onderzoekers nog hoger... doordat in de cijfers geen rekening is gehouden met jongeren... die zich met een alcoholvergiftiging bij de huisarts hebben gemeld. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noordwesten kans op winterse buien. Minima tussen min 2 graden in het zuidwesten en min 9 in het noordoosten. Morgen wisselend bewolkt en plaatselijke sneeuwbui.